Dik Hark met het NOS Journaal. Het verlofstelsel voor gedetineerden wordt totaal veranderd. De standaardverlofregelingen maken plaats voor persoonsgebonden regelingen. Nu is het nog zo dat een gedetineerde ongeacht het misdrijf en ongeacht zijn gedrag in de gevangenis in aanmerking komt voor verlof. In het nieuwe stelsel wordt wel rekening gehouden met de zwaarte van het misdrijf en ook met de ontwikkeling van de gevangenen. Totdat de nieuwe regeling is ingevoerd wordt het OM betrokken bij het toekennen van verlof. De afgelopen weken lag het verlofstelsel zwaar onder vuur... nadat een aantal beruchte criminelen tijdens hun verlof zijn gevlucht. Kredietbemiddelaar AFAP heeft een akkoord bereikt met een groep banken over de herschikking van de schuldenlast van 190 miljoen euro. Daarmee is de financiële positie van het bedrijf voorlopig veiliggesteld. De banken drongen aan op nieuwe afspraken omdat de financiële positie van AFAP onder druk stond door het wegvallen van de provisies en de ingezakte markt voor hypotheken. De naam AFAP is de laatste tijd in opspraak gekomen en hypotheekadviseurs en tussenpersonen willen niet langer met de AFAP geassocieerd worden. Archeologen hebben in Os opnieuw een grote vondst uit de vroegere ijstijd, het ijzertijd gedaan. In de buurt van de grootste grafheuvel van Nederland hebben ze een tweede vorstengraf ontdekt. Het graf van de prehistorische vorst is niet uitgegraven, maar in blokken gelicht die in een laboratorium zijn onderzocht. leveren ruim 500 kleine bronzen elementen op. Vanaf morgen worden de fondsen in museum Jan Krune in Os tentoongesteld. Autoconcern General Motors wil Opel toch niet verkopen. Er was een principeovereenkomst met het Canadese Magna en een Russische bank. Maar de raad van bestuur van General Motors ziet van de verkoop af. Het gaat wat beter op de automarkt, zegt de raad. En Opel is belangrijk in onze internationale strategie. De Duitse regering steunt het verkoopplan en is teleurgesteld dat het nu niet doorgaat. Het weer verspreidt over het land enkele buien, vooral aan zee.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 Wie ook al het eerste uur eh, luisterde weet dat ik weer met een jazzalfabet bezig ben. Met voor elke letter een bekende of minder bekende jazzvocalist of instrumentalist. De M was aan de beurt en ik koos voor Mulligan omdat deze week het bericht verscheen dat de Nederlandse bariton-saxofonist Jean Menu, ook een M, dat hij met zijn met succes in Japan uitgebrachte eerbetoon aan Mulligan ook op de Nederlandse markt gaat brengen verder met de letter N. Daarvoor koos ik de, de befaamde Amerikaanse jazzvogelgroep New York Voices, begeleid door de big band van Count Een lange, maar zeer aparte uitvoering van een Ellington succesnummer in a Mellow tone. every day. Afraid I'm melody. And life is easy every way. Then a melody. Pretty soon, as smooth there you go. Then i melody. Pretty soon you're here. Pretty soon you're Then i a melody style. And when you sing, a joy to hear. You might as well make it sway. Life's a Saying mellow and people were listening and more sweet and low The longer the road you know Each sound anybody putting down Gotta be their very own in the mellow tone That and fluffy as a cloud, never very loud but Do you sing it sweet metal? So I'm ever in a battle when you're really gonna see. Everything you sing and everything you do is gonna hang around a little while because it really is true. If I ever get blue, I know I do, and so do you. I never worry a minute because I know, don't you know? The blues are multicolored, all depending how you take them and depending on your outlook. Well, let me see you every blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty different kinds of blues, yeah, sure. All the blues that we know is in the Yeah. alone. We're singing a song. We're singing a mellow song. En dat was echt een ouwtje. Een opname uit 1945 van die original Dixieland One Step. Gespeeld door de band van de in, 1886 geboren Creoolse trombonist Kid Ory. En dat was dus de O. De P presenteert zich in de persoon van saxofonist Flip Phillips. Een prachtige speler die excelleerde in de ballad. Luister naar hem in Sweet and Lovely. Ja, zelfs de Q is aanwezig in dit jazz ABC'tje. In de persoon van de Noord-Saxofonist Ike Quebec. De man die als jazzkenner van grote waarde is geweest bij de start van het dit jaar 70 jaar bestaande jazzlabel Blue Note. Ike Quebec speelde met gitarist Kenny Burrell de Blue Samba. Ik weet niet of er genoeg tijd is om het hele alfabet af te maken, maar we zijn inmiddels bij de R. Daarvoor kwam ik terecht bij de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die al eens een keer in de krocht heeft gespeeld bij het trio van Johan Clement. Ze is van oorsprong klassiek geschoold, maar wijkt bij tijd en wijle uit naar de jazz. En met succes. Ali Ryerson met een klassiek klinkende Camille. couldn't be the real thing. Ask me, I've been in love before. I've known the pain, the heartaches and tears. not now, not knowing what I know. I've fought against these feelings for years. And yet, this sudden weakness of knees, the absolute conviction that she's the very one to cancel all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before saying that I adore. I guess I'll try the real thing once more. this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. Guess I'll try the real thing once more. Voor de S trad aan de blinde Engelse pianist George Shearing in een eh, aparte setting. Hij speelde namelijk met de Amerikaanse zanger en jazzgitarist Brian Toroff de mooie ballad This Couldn't Be The Real Thing. De letter T. Daarvoor kom ik terecht bij een bijzondere hardbop drummer. Geboren in 1932 en nadat hij eh, zichzelf had leren drummer in 1963 begonnen in de band van Quincy Jones. Dan heb ik het over Grady Tate. En al snel werd duidelijk dat Tate niet alleen zijn drumsnaren goed kon laten zingen, maar ook zijn stembanden. Luister naar hem in de ballad You Go To My Head. You go to my head linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea. Cast a spell over me. And I say to myself, hey, get a hold of yourself. Can't you see that it never, never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this heart mine hasn't a ghost of a chance in this crazy Thank you. Ja, we naderen nu de moeilijke letters in het alfabet. Voor de U vond ik eh, nog eh, de net gedraaide en van oorsprong Poolse jazzviolist Michael Urbanek met Softly as in the Morning Sunrise. De X gaat echter een probleem geven. Maar eerst hebben we nog de V en de W. De letter V brengt ons vanavond de voormalige percussionist Dave Valentine, die later overstapte op de dwarssluit. Dave Valentine met on fire trombone is en blijft mijn lievelingsinstrument. En daarom liet ik voor de letter W die prachtige trombonist Bill Watrous aantreden met het mooie DD. Ja, ik heb gezocht naar een uh, jazzmuzikant wiens achternaam met een X begint, maar ik heb hem niet kunnen vinden. Dus helaas, die letter moet ik overslaan. En dan komen we terecht bij de I. In dit geval de Griekse ei. De Griekse ei van de tenorsaxonist Lester Young in Do Swell. Mm-hmm.